12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Gemeenten die grote tekorten hebben op het gebied van maatschappelijke zorg en jeugdzorg... krijgen extra geld van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dat heeft de VNG vandaag bekendgemaakt. Het gaat om 77 gemeenten die samen 200 miljoen euro ontvangen. In 2015 werd zorg voor kwetsbare mensen via de WMO en jeugdzorg overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. De VNG constateert dat het nog niet soepel loopt. Naast de tekorten zijn er ook veel wachtlijsten. Minister van Nieuwenhuizen erkent dat het toezicht op stints... waarmee tot voor kort dagelijks kinderen over de weg werden vervoerd... niet in de wet geregeld is. De minister zei dat in een debat met de Kamer... over het dodelijke ongeval met een stint en het daaropvolgende rijverbod. De elektrische boldercar is in 2011 gecontroleerd op veiligheid... volgens de wettelijke normen voor brommers. Inmiddels zijn er 3500 verkocht zonder dat de technische aanpassingen zijn geïnspecteerd. De Kamer steunt het rijverbod voor de stins, maar vindt wel dat de minister een oplossing moet vinden voor de vervoersproblemen van de kinderopvang. In Kenia is een Nederlander opgepakt voor kindermisbruik. Volgens de politie heeft de man zich in 2016 vergrepen aan drie meisjes van 8, 9 en 10 jaar oud. De man werd sindsdien gezocht door de Keniaanse autoriteiten. Vandaag is hij gearresteerd in een buitenwijk van de hoofdstad Nairobi. Feyenoord en Fortuna Sittard hebben de achtste finales van de KNVB-beker bereikt. Feyenoord won in de kuit met 5-1 van ADO Den Haag. Nicolai Jurgensen scoorde drie keer. Fortuna bereikte de volgende ronde ten koste van eerste divisieclub NEC. In Nijmegen werd het 2-3. Lars Hutte zorgde, eh, zorgde vlak voor tijd voor de beslissing. Het weer vannacht verspreidt over het land een bui bij 6 tot 9 graden. Overdag trekken buien van west naar oost over het land. Later op de dag op de meeste plaatsen droog en wat zon bij een graad of 11.